Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Groningen en minister Wiebes zijn het eens geworden over een snellere afhandeling van de schade door aardbevingen. Gedupeerden kunnen voortaan direct naar een aannemer. Het veel bekritiseerde Centrum Veilig Wonen wordt opgeheven. De Nationaal Coördinator Groningen wordt de enige uitvoeringsorganisatie. Martine Bijl is overleden aan de gevolgen van de hersenbloeding die haar in 2015 trof. Ze was 71 jaar. Martine Bijl was zangeres, actrice, schrijfster, panellid bij Wie van de Drie en presentator van Heel Holland Bakt. Ook vertaalde ze musicals en tv-series. Reisorganisatie Corendon wordt overgenomen door de Zweedse investeerder Triton. Die wil Corendon samenvoegen met Sunweb, dat eerder al in Zweedse handen kwam. Corendon werd 19 jaar geleden opgericht door twee Turks-Nederlandse ondernemers... en heeft een jaaromzet van ruim een half miljard euro. Vorig jaar gingen meer dan 750.000 Nederlanders en Belgen met Corendon op vakantie. De renteverhoging op studieleningen is van de baan. Minister van Engelshoven trekt haar wetsvoorstel in... omdat er in de Eerste Kamer te weinig steun lijkt te zijn. Morgen zou erover worden gestemd. Studentenorganisaties hadden zich stevig tegen de wet verzet. Het toezicht op de integriteit van Tweede Kamerleden wordt aangescherpt. Kamervoorzitter Ariep is het met veel fracties eens dat de regels beter moeten worden nageleefd. Ze wijst daarbij op de voorbeeldfunctie die politici hebben. Het presidium van de Tweede Kamer kan Kamerleden niet straffen. Ariep denkt dat er per incident een commissie moet komen... die het presidium dan een advies kan geven. Het weer, ook in het oosten geleidelijk droog. Vanuit het westen opklaringen. Het is 15 tot 24 graden. Morgen eerst vrij zonnig en 22 tot 28 graden. In de middag stevige buien met onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland stelt niet al te veel voor. Weliswaar een aantal files, maar meestal rijden na een paar minuten wel weer door. Eh, op de A9 is een ongeluk gebeurd van Amstelveen naar Alkmaar. En daarom file tussen Knoop het Raasdorp en Beverwijk-Oost, 5 kilometer.